Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Actievoerende boeren hebben verschillende grensovergangen tussen Nederland en België geblokkeerd. Het gaat om de A4 en de A16 richting Antwerpen, de A67 tussen Eindhoven en Turnhout en de A76 bij Stijn. Nederlandse en Belgische boeren hebben daar hun trekkers stilgezet. afgelopen avond waren er al boerenacties in Nederlandse steden. Er stonden onder meer trekkers op de Dam in Amsterdam en bij het provinciehuis in Arnhem. Daar gingen boeren in gesprek met de Gelderse commissaris van de Koning en een gedeputeerde. Israël zegt de Hamas-brigade in Gan Yunis helemaal te hebben vernietigd. In de stad in het zuiden van de Gazastrook is de afgelopen weken zeer zwaar gevochten. Volgens de Israëlische minister van Defensie Galant zijn er 10.000 Hamas-strijders gedood... en nog eens 10.000 zo zwaar gewond dat ze niet meer inzetbaar zijn. Die cijfers kunnen niet worden gecontroleerd. Na Gan Yunis is de stad Rafah aan de Egyptische grens volgens Galland het volgende doel. In en rond Rafah verblijven naar schatting een miljoen vluchtelingen uit de rest van de Gazastrook. Op de boulevard van Vlissingen komt geen slavernijmonument. De gemeenteraad heeft een voorstel van een groep inwoners afgewezen. Het plan kwam van de activisten die het monument afgelopen zomer al zonder toestemming op de boulevard zetten. Een dag voordat Vlissingen excuses aanbood voor het slavernijverleden. Na twee weken haalden ze het op last van de burgemeester weer weg. De activisten begrijpen niet waarom het monument van de gemeenteraad niet mag terugkeren. Die excuses betekenen dus niets, zegt een van hen. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Daarna een droge, maar overwegend grijze dag.